Of de stijging komt doordat mensen met klachten tijdens de kerst pas na de feestdagen een test hebben gedaan, is volgens verslaggever Hugo van der Parre onduidelijk. Nou, eerlijk gezegd weten we dat niet. Eh, maar dit is geen goed nieuws. Het is een forse stijging. Daarmee is de, de, zeg maar de lichte hoop die er was na de daling van de afgelopen dagen, is toch weer een beetje de bodem ingeslagen. In de ziekenhuizen liggen nu 2714 coronapatiënten, 47 minder dan gisteren. Wel liggen er iets meer patiënten op de intensive care. Bij een aanslag op een vliegveld in Zuid-Jemen zijn minstens 16 doden en 60 gewonden gevallen. Het moment van de aanslag was live te zien op tv dat het vliegtuig van de nieuwe regering van het land net was aangekomen. De leden van de regering zijn allemaal in veiligheid gebracht. Drie mannen uit Rotterdam en omgeving zijn aangehouden voor het oplichten van honderden mensen via WhatsApp. Alleen al in de maand oktober wisten ze 45.000 euro af te troggelen van vaak oudere mensen. De verdachten hadden minimaal 10 telefoons en per telefoon verschillende simkaarten in gebruik. En huisartsen in Utrecht willen hun patiënt aan het eind van dit coronajaar nog snel een hart onder de riem steken. Voor een hoop mensen was het echt geen makkelijk jaar, horen ze dagelijks in de praktijk. Dus hebben ze een lied opgenomen. Ben je ongelukkig? Ben je ten einde raad? Ben je wanhopig? Kan je niet meer over straat? Blijf geloven. We komen dit te boven. Tientallen dokters deden mee aan het filmpje dat naar alle patiënten wordt gestuurd. De huisartsen wilden er een positief geluid mee laten horen en hun patiënten laten weten hoe trots ze op ze zijn. Krijgt het weer nog. Vanavond vooral in Noord-Holland en in Friesland nog kans op een bui. Verder wordt het droger en het koelt vannacht af tot een graad of 2. Morgen grijs met vooral in het zuidoosten kans op regen. Het wordt ietsje kouder tussen de 1 en 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht. Tussen het Almere en Almere Hout ligt daar op de weg. Dat gaat een tijdje duren, denkt Rijkswaterstaat.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 we are. ハハハハ。 feest

now. Cause anytime suffering. Another girl I dig, another hustle just to, just to make it big. walk away, walk away from color coats and Whitley bags.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 hands are weak and my mouth can't speak. Fell too far this time.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 In Kroatië zijn tientallen naschokken gevoeld. De sterkste had een kracht van 4,8 en werd vlak bij de zwaar getroffen stad Petrinja gemeten. Het dodental van de aardbeving staat nu op 7. Dat aantal zal nog stijgen omdat er nog mensen onder het puin liggen. In Veghel worden op 8 januari de eerste vaccinaties uitgedeeld. Houten en Rotterdam volgen drie dagen later. En op 18 januari beginnen de vaccinaties op 22 andere locaties. Het weer, het is wisselend bevolkt. Er vallen enkele buien. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Is it wrong or right, wrong or right? You're still on my mind, on my mind. Tell me why I, I can't say goodbye. I, no, I can't say goodbye. not a plan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 them